voor spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Schalige gladheid in het noorden en oosten van het land. Voor Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen... is code oranje afgekondigd. In de rest van het land, behalve op de Waddeneiland... kan het lokaal glad zijn. een aantal plaatsen in het land zijn al ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat heeft de A7 tussen Zaanstad en Horen afgesloten vanwege de gladheid. Ook gelden hier en daar maximumsnelheden van 50 km per uur gladheid zal aan het eind van de ochtend verdwijnen. In Hollywood komt een commissie die seksueel wangedrag en misbruik moet gaan bestrijden. Vrijwel alle grote producenten, platenmaatschappijen, studio's en een aantal omroepen doen mee. Net als film- en muziekopleidingen, agentschappen en vakbonden. De instelling van de commissie komt voort uit het schandaal rond Hollywood-producent Harvey Weinstein. Die is door zijn eigen bedrijf ontslagen, omdat tientallen vrouwen, onder wie grote namen uit de filmwereld, hem beschuldigen van seksueel wangedrag en in een enkel geval ook verkrachting. Daarna werden ook andere beroemdheden beschuldigd op sociale media onder de noemer MeToo. Onder hen zijn acteur Kevin Spacey en komiek Louis C.K. Een dronken automobilist heeft vannacht een reclamebord tegen alcohol in het verkeer kapot gereden. Dat gebeurde langs de A13 bij Delft. Hij raakte van de weg en ramde een Bob-campagnebord. Zowel het bord als de auto liep veel schade op. De man is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij is wel opgepakt door de politie. Het weer, eerst nog fris en lokaal kan het glad zijn. Vanmorgen zonnig, vanmiddag meer bewolking en vanuit het westen regen. In het oosten mogelijk natte sneeuw. Het wordt een graad of vijf. Morgen droog met af en toe zon en ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate.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 Op deze eh, zonnige zondag. Beetje fris, maar wel eh, een echte bijna laatste zondag eh, van het jaar. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En een programma dat we vullen vandaag met kerstcd's. Eh, gespeeld door Amerikaanse solisten en Amerikaanse bands. Dat is een traditie die wij in Nederland niet kennen... maar eh, elk, zichzelf respecterend orkest of artiest in eh, Amerika... in veel landen waar kerst een, een hoge waarde heeft... een andere waarde dan bij ons... nemen namen en nemen cd's op die met kerstrepertoire.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 Ja, Mood Indigo. Gespeeld door Coleman Hawkins. Een van de stersolisten uit de orkesten van eh, Duke Ellington. on his back. If you wrote your letter to Santa and you're good, you'll find your stockings all filled up with the things you hoped you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. Find your stockings all filled up with the things you hoped you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. Don't look out the window. Don't wait by the door. He'll be coming down the chimney like he always did before. Clifford Brown, Laura. Er is een uh, Nederlands-Duitse jazzband, de Maryland Jazzband of Cologne, Keulen. En die hebben een eh, interessante kerstcd gemaakt met eh, liedjes niet alleen voor kerst, maar over, over oudjaar. En ik wil graag een stukje laten horen. Zij vertolken een, een nummer van Ray Charles, This Time of the Year. little girls and little boys dream of worlds full of toys. This time of the year when Christmas is near screens are snowy white, sleigh bells ringing through the night. This time of the year, when Christmas is near. somewhere there are steeples people kneel and pray and a choir sings Santa Claus is on his way. Loads of joy on his sleigh. This time of the year, when Christmas is near. Jazzband of Cologne. Dan gaan we nu over naar Dexter Gordon. De grondlegger van eh, de bebop. Hij was, uh, wordt algemeen beschouwd als de, een van de eerste bebop tenorsaxofonisten. En ehm, is eh, een icoon geworden in de jazzwereld. Ook hij ehm, maakte kerstcd's. En in zijn uitvoering, op zijn manier, horen we nu... Have Yourself a Merry Little Christmas. to give back tomorrow. All my love is your love and no love for nobody. Lina Horn, Love Me or Leave Me. Lina Horn, die haar eh, eerste schreden in de jazzmuziek maakte... bij het orkest van Cat Colloway. We gaan nu naar een eh, prachtig Duits orkest. Een hedendaags orkest dat zich gespecialiseerd heeft in de, ehm, het laten herleven... van het geluid van de Duitse dans- en filmmuziek uit de jaren 2030. Toen was... Uh, Berlijn en omstreken het centrum van eh, de kunst en, en muziek in Europa. Andere landen eh, deden dat in veel mindere mate. In Duitsland was het toen eh, allemaal glitter en glans. En er waren prachtige dansorkesten. En Max Rabe, dat is een, een Duitser. Matthias Otto heet hij eigenlijk die eh, heeft eh, zich gespecialiseerd om die muziek te laten herleven. Heeft het Palast Orkester opgericht. En eh, gooit daar hoge ogen mee, want hij doet dat op een voortreffelijke manier. Af en toe treedt hij op in Nederland. En ik zou iedereen die van die muziek houdt aan willen raden om naar de concerten te gaan. Want die shows zijn werkelijk grandioos. Helemaal in de stijl van de jaren 20. Van begin tot eind van het concert. Ik laat nu een stukje horen. Leise rieselt der Schnee. leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, Christkind, komm bald. muziekkenners die horen onmiddellijk dat dit Toccata en Fuga van Bach was. Gespeeld door het eh, Thomas Harden Trio. We gaan nu naar eh, Dave Brubeck kwartet. Die ook ehm, kerstnummers op de plaat heeft gezet. Eh, ik zei het al, geen enkele uh, zichzelf respecterende jazzmuzikus eh, heeft dat niet gedaan. allemaal hebben ze dat gedaan, allemaal op hun eigen wijze. Soms eh, zoetig en kitscherig, soms ook heel knap. En ja, waarom niet? Waarom kun je wel allerlei song, American Songbook stukken in de jazzmachine stoppen en niet kerststukken? We gaan nu luisteren naar Dave Brubeck. Santa Claus is coming to town. Thank you. Brubeck, Santa Claus is Coming to Town. In het kwartet van Dave Brubeck was de altsax van Paul Desmond uh, alleszins bepalend. En Desmond speelde ook in andere groepen en met zijn eigen kwartet buiten het uh, kwartet van Dave Brubeck. Ik laat nu een stuk horen eh, van het Paul Desmond kwartet met Jim Hall op gitaar, Gene Wright op de bas en Connie Kay op de drums. In een uh, stuk I've grown too accustomed to her face. Ja, Janessas en we gaan alweer zometeen naar het nieuws. En daarna nog een uur ZFM Jazz. Vandaag doorspekt met kerstgebeuren. En daar ga ik ook iets vertellen in het tweede deel over het concert... dat vanmiddag in de krocht plaatsvindt met eh, Michel Varenkamp als eh, gastsolist. Tot eh, na het nieuws, zal ik denken te zeggen. dan stuur jullie allemaal fijne dag.